But I don't care, I'm not scared of love. Cause when I'm not with you, I'm weaker. Is that so wrong? Is it so wrong? I'm sorry. Direction. Dat heet Strong. Ja, zo heet het echt. Oh, tijd snel, hè? Ja, dat was hem dan weer. Het eerste uur van ZFM Lunch op deze woensdag de 15 januari 2014. Morgen zijn we er ook natuurlijk. En als alles goed gaat, hebben we morgen een nieuw onderdeel in ons programma. Jawel. Geheel nieuw. Interessant ook om eh, mee te maken als alles tenminste doorgaat. Als het allemaal lukt. We zijn er wel mee bezig. Maar in ieder geval, eh, als het goed gaat, hebben we morgen een nieuw onderdeel. In ons programma samen met eh, VIP Zandvoort gaan wij de vrijwilligersvacature van de week presenteren. Gaan we vanaf morgen doen. En ehm, het wordt heel leuk en heel interessant. Dus als u vrijwilligerswerk zoekt en u zoekt een leuke ding om te gaan doen... Nou, dan moet u morgen gewoon even luisteren naar het programma.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 Raymond Seré met het NOS-journaal. In Irak zijn tientallen mensen omgekomen bij een serie bomaanslagen. De zwaarste aanslag was tijdens een begrafenis van een aanhanger van de regering in de buurt van Bakuba. Bij de aanslag in een tent waar mensen aan het rouwen waren kwamen 16 mensen om het leven. Verder ontploft in de hoofdstad Bagdad op zeven verschillende plaatsen autobommen. En daarbij vielen zeker 25 doden. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslagen zitten. Een gemiddeld Nederlands huishouden had op 1 januari 2012 een vermogen van 27.000 euro, 10% minder dan aan het begin van 2011. Sinds het begin van de financiële crisis, eind 2008, is de vermogenspositie van huishoudens voortdurend verslechterd. Begin 2008 bedroeg het gemiddelde vermogen van huishoudens 47.000 euro, 20.000 meer dan begin 2012, meldt het CBS. De vermogensdaling is volgens het CBS voor een belangrijk deel het gevolg van verminderde waarde van de eigen de VVD wacht het voorstel van minister Kamp af over de gaswinning in Groningen. Vanochtend meldde de Telegraaf dat ook de VVD nu wil dat er minder gas wordt gewonnen. Dan zou er een Kamermeerderheid zijn voor beperking van de gaswinning. De regeringspartij wil er vandaag verder niets over zeggen. Waarschijnlijk maakt het kabinet binnenkort bekend hoe het omgaat met de gasboringen... en de eventuele schadevergoedingen aan huizenbezitters die door aardbevingen zijn getroffen. Een filmpje van de nieuwjaarsreceptie van koning Willem-Alexander en koningin Maxima wordt door verschillende journalisten slecht ontvangen. De RVD maakte zelf opname op de receptie in het paleis op de Dam in Amsterdam en zette dat filmpje op YouTube. Vooraf had de RVD de journalisten laten weten dat ze niet welkom waren op de receptie. ANP, RTL en NOS vinden het geen goede zaak dat ze niet zelf kunnen filmen en spreken van een soort censuur. En dan het weer in het westen en noordwesten regen, in het noordoosten en oosten is het nog een tijd lang droog en het wordt 4 tot 6 graden. Morgen ook regen, wordt het wat warmer, 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn problemen bij Den Haag op de N211. De rijbaan is tussen Wateringen en de aansluiting met de A4 in beide richtingen dicht.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 Een bosje bloemenkopen in Leiden doe je bij Bob de Bloemenman. En Bob is een echte Leienaar. Voor de mensen die geen Leids kennen... Leids is een taal zonder medeklinkers, Dus je niet Zeg, heb jij die roofoverval gezien? Zegt... Dat is leiden. En Bob is een echte Leienaar. En Bob maakt de hele dag door foute grappen. Maar grappen die zo fout zijn, dat ze stiekem wel weer leuk zijn. hebben thuis thuissysteem, als iemand een hele slechte grap maakt, krijgt hij een gele kaart. Maakt hij dan nog een slechte grap, krijgt hij een rode kaart. Mag hij de hele dag geen grappen meer maken. Nou, bij Bob blijf je maar kaarten trekken. Letterlijk gebeurt, ik zweer het je, in de maand februari. Bob had een beetje bruin gezicht. Ik zei, Bob, ben je op wintersport geweest? Hij zei, Jochem, ik ga niet op wintersport. Ik waarom niet? Ik had dus kies niet eens in mijn poot heen. Ik waarom niet? Ik heb bindingsangst. Hey. Dat is een beetje niveau. ik zeg, Bob, hoe kom je zo bruin? Hij zei, Jochem, ik ben naar Thailand geweest. Ik zeg, naar Thailand? Ja, mijn schoonmoeder werd 19. Hey. Dat is een beetje... Ga hem naar uitleggen aan haar? Ga hem naar uitleggen? Jezus. Jezus. <laughs> nou... Dit is lijst humor. Even wat typisch Rotterdamse humor gesproken. Mag ik even vertellen wat mij overkwam? Ik kom met het metrostation uit. Er zijn er drie van die Marokkaanse gastjes. Zitten mij een beetje aan te staren. En jou hoor. Komen er twee achter me aan. Meneer, meneer. Mag ik het vragen? Ik hoorde net van je hun dat jij Jochem bent. Ik zei, dat klopt. Doe je echt lachen, man. Met de kinderen. Ik zei, nee. Dat is Jochem van Gelder, lul. Tot <laughs> ik van lul. Tot ik van lul en, en, en... Elke zaterdag mag ik altijd lepeltje, lepeltje liggen naast mijn vriendin. Mag ik vragen, hoe doen jullie dat? Ik kan dus niet lepeltje, lepeltje liggen. Ik kan dat dus niet. Ik lig hier, ja. Mijn vriendin ligt hier, ja. Deze arm gaat prima. Maar mijn rechterarm ligt altijd in de weg. Mijn rechterarm slaapt eerder dan de rest van mijn lichaam. Ik moet ochtends vroeg eerst 15 minuten mijn rechterarm reanimeren...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 Radio Gaga. Queen. Straks om half twee ehm, krijgt u van mij de bioscoopagenda. En eh, had ik al gezegd welkom terug eigenlijk? Nee hè? Nou, bij deze dan. Welkom terug bij de uh, eh, CFM Lunch. Tweede uur tot twee uur aan toe. Queen. John Deacon en eh, Roger Taylor. En uh, het liedje dat heet eh, Radio Gaga. Ja, ja, en we gaan door met de Moody Blues. Ja, laten we dat best doen. Ik ook wel een lekkere plaat ook. Ik de tijd al niet meer gehoord. Gaan we doen. Dat heet Questions. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone. is wel de LP-versie dit. De single kappen en hem veel eerder eraf. Dus het laatste stuk er helemaal niet eens meer aan. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar eh, daar hebben we hier geen last van.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 It's all movies Joe Cocker. N'oubliez jamais. Prachtplaat. heel veel mensen hadden er plezier mee hè, met Joe Cocker. Dat vinden heel veel mensen mooi. En ik ook eigenlijk. Ja, ik wel. bioscoopagenda. Ja, altijd interessant, hè? De bioscoopagenda met eh, even mooie, prachtige filmmuziek erachter. Ehm, eh, filmmuziek uit Gone with the Wind is dit, ja. Ah, ik heb een heleboel van die thema's, maar dit loopt zo lekker achter elkaar door. Dan moet ik maar weer... Goed, vandaag dus om kwart voor vier had ik u al verteld, maar dat doe ik dan nog maar een keer. Mees Kees op Kamp. Eh, die kunt u dus zien of een kinderfilm. Leuke film, alle leeftijden. En die kunt u dus eh, gewoon lekker zien vanaf kwart voor vier. Als u, eh, als u, als u kindertjes zich vervelen en zo, dan kan je dat ook. Nou, die andere film vandaag, die, die was ik eigenlijk vergeten. Maar die begint nu. Dus als je heel hard loopt, red je dat nog. Half twee. Frozen, 3D-film van Walt Disney. Die draait, het begint vandaag om half twee. Dus als u heel snel bent, dan kunt u net het begin zien. En dan ehm, hebben we vanavond, vanavond om half acht hebben we de film Like a Father, Like a Son. Dat is vanavond om half acht. Dan eh, morgen, op donderdag, hebben we eh, The Hobbit. The Desolation of Smaug. En, en, dat is ook in 3D. En die begint om half eh, acht ook natuurlijk. Ehm, en dan hebben we overmorgen, dat gaan we u ook even vertellen natuurlijk. Overmorgen hebben we wederom The Hobbit. De eh, Desolation of Smaug. Smaug. Ja, dat is een mooie film hoor. Ik zal straks nog wat eh, muziek eruit draaien uit die film. Dat gaan we zo nog even doen. Ehm, even kijken, ja. Dus die begint morgen om 9 uur. En weliswaar in 3D. Dan hebben we ook nog morgen de film Soof. Jawel, Soof. Hebben we ook nog. En die begint om 7 uur. En die film van Walt Disney, voor zover je dat eh, eh, vandaag niet haalt... dan kun je hem ook nog eh, overmorgen zien. Dat kan ook nog. En dan begint hij ook om half 2. Vrijdag dus, de 17e. Frozen van Walt Disney. Dat kunt u dan ook nog even bekijken. Nou, dat is allemaal leuk. Dus, en ook natuurlijk hebben we vrijdag wederom de Hobbit... En die begint, de Hobbit begint om 9 uur. En Soof begint om 7 uur. Dat zijn de films die u kunt gaan eh, bewonderen in uh, Circus Zandvoort deze week. En uh, volgende week hebben ze geloof ik zelfs een première. Maar dat vertel ik u volgende week woensdag weer wederom meer over. Um, zullen we nu eens doen? Ja, we gaan nu eventjes gewoon lekker weer muziek draaien. Jawel, daar komt ie.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 Het album heet ook hetzelfde. Werd geproduceerd door Mark Knopfler. En dit werd ook door deze man geschreven. Ik had u eh, net iets beloofd. Film uit Hobbit. Muziek uit Hobbit. Keep careful watch of my brother's souls. Ed Sheeran.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 daarin ook. Prachtige, prachtige, prachtige song is het. Ja, echt een hele prachtige song. Vind ik wel. Ja, en wie ben ik? Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel mooi Dan gaat het om per slotverrekening. Niet waar? Ja. Ehm, oké, ik zag net, eh, ik zag net op, eh, op, eh, op, op YouTube... of nee, niet op YouTube. Op, op Facebook, moet ik zeggen. Zag ik een heel leuk filmpje <laughs> van een peuter die, eh, die de, spiegel ontdekte. Dat deed mij ineens denken aan dit. He seems to be completely unreceptive. The test I gave him showed no sense at all. His eyes react to light, the dials detected. He hears but cannot answer to your call. There is no chance, no untried operation. All hope lies with him and none with me. Imagine though the shock from isolation. When he suddenly can hear and speak and see. flick and rock. No machine can give the kind of stimulation needed to remove his inner block. Go to the mirror. often wonder what it is he's feeling. Has he ever heard a word I said? Look at him now in the mirror. Het is zo verschrikkelijk mooi dit. Het is ehm, de Tommy natuurlijk, maar dan in een, een eh, orkestrale remake, een klassieke uitvoering ervan. Waar overigens de Hoe gewoon aan meewerkt hoor, dat uh, geen enkel probleem. En verder eh, artiesten als Tina Turner doet eraan mee, Steve Winwood doet er mee. En nog een heleboel andere. En het wordt allemaal dan begeleid door het London Symphony Orchestra. Dat is echt, het is zo geweldig om dit te horen. Maar ik, ik moest er even aan denken eh, toen ik een filmpje zag van een, van een peuter die, eh, eh, het zoontje van een, van een kennis van me, die, <laughs> die de spiegel ontdekte en daar heel erg leuk mee omging. Toen dus dacht ik van, gaan we even draaien. Go to the Mirror Boy heet het, eh, heet het stuk. En u kent natuurlijk het verhaal van Tommy. Eh, hij moet naar de spiegel gaan en dan ineens dan, eh, ziet hij alles weer. En dan zoiets is het geloof ik, als ik het goed herinner. Oké, ehm, ja, dit. Got in pocket. The Pretenders. gonna use it. Intention, a feeling mental, gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restored emotion. I've been diving. got something winking at uh, Brass in Pocket heette dat nummer. En uh, dat waren uh, natuurlijk de Pretenders. Ja, hoe kan het anders? Chrissy Heinde en zo. En Robbie McIntosh onder andere. Zo, nog 10 minuten. Ja. From the first time that I had your name. Make a move. Like a drug that went straight to the vein. I feel a high coming on and it's all because of you. Kevin DeGraw. We could get it going like one, two, freeze. Put up your hands and surrender to me. I know I'm easy to read, and it's all. En eh, dat liedje dat heet uh, Make and Move. Ja, nou, maak, eh, beweeg dan. Doe dan. Ja, beweeg dan gewoon. Als je dat als je nodig wil, dan moet je dat maar doen.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 Dan zijn ze meer gaan rocken. Eh, oxygen en zo, dat soort dingen. Het is ook allemaal wat nichteriger. Nou ja, er is ook niks mis mee natuurlijk. Hè? Dat leveren we hier niet in Rusland. Dus. liedje, lekker vrolijk en zo. En het is ook onze laatste plaats die wij gaan draaien voor vanmiddag. Ja. Dit is de laatste voor vandaag. Althans voor dit programma. Want zometeen natuurlijk gaan we vrolijk verder met de vinyljaren. Tot 4 uur. En daarna krijgt u eh, CFM Culinaire.